effecten van een permanente wet. De crisis- en herstelwet werd tijdens de economie te stimuleren. Supporters van AZ die bij de gestaakte wedstrijd tegen Ajax waren, krijgen het geld van toegangskaarten terug. De voetbalclub uit Alkmaar laat ook de sponsors niet betalen voor hun kaartjes. Het bekerduel werd stilgelegd nadat een Ajax-fan keeper Esteban van AZ had aangevallen. De doelman kreeg rood omdat hij zijn lager trapte, maar die kaart werd later weer ingetrokken. Ook de Ajax-fans willen hun geld terug vanwege het staken van de wedstrijd. De supportersvereniging spant daarom een rechtszaak aan tegen de KNVB. Op 19 januari wordt de wedstrijd in zijn geheel oog gespeeld, zonder publiek. In het noorden van het land worden allerlei maatregelen genomen vanwege het hoge water. Het waterschap Noorderzeilvest in Groningen is van plan een derde waterberging onder water te zetten. Het waterschap Hunze en Aas zet 90 mensen in die de dijken gaan controleren. Door de zware regenval van de afgelopen tijd is het water in Noord-Nederland flink gestegen. En waarschijnlijk komt daar de komende dagen nog 10 centimeter bij. Daarom heeft het Friese waterschap een actiecentrum ingericht. En worden de controles langs de kades verscherpt. In Overijssel zijn zandzakken geplaatst bij de stuw bij Archem in de Regge. Bij een controle ontdekten medewerkers van het waterschap dat er grote spoelgaten onder de stuw zitten waar water doorheen komt. Bij het Groninger Museum wordt de hoogte van het water ook scherp in de gaten gehouden. Het museum ligt aan het water en het peil is daar vrij hoog. Het weer, soms wat zon, maar in het noorden ook een bui. Vanavond vanuit het westen regen, het is vandaag 9 graden. Vanavond neemt de wind toe, met aan zee kans op zuidwester storm. Dit was het dan. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal, op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam en op de A77 tussen Nijmegen en de Duitse grens.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 you van Zandvoort, op 106.9 FM. rising tried to swim, stay float, dry house. the land www.zfmzandvoort.nl ZFM Girl, you're such a bad thing Again Standing there all alone Looking so good the secrets of that you're addicted to love I see a sign, but you can't read You're running not your own Your body sweats Your body shakes Another kiss Is what it takes You can't I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing.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 Sinds een aantal maanden krijgen politiemensen die af en toe als examinator werken daar geen extra vergoeding meer voor. En daardoor zijn veel politiemensen afgehaakt en moesten honderden examens worden afgelast.